Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Park treft nu ook Samsung. Het elektronica-bedrijf zou 2,8 miljoen euro hebben gegeven aan een omstreden vriendin van Park. Die zou het geld hebben gebruikt voor de paardrijtraining van haar dochter. De Zuid-Koreaanse autoriteiten hebben een inval gedaan bij Samsung om te onderzoeken wat er van die beschuldiging klopt. De vriendin van Park werd vorige week opgepakt op verdenking van onder meer corruptie en bemoeienis met staatszaken, Park is door het schandaal in grote politieke problemen gekomen. Alle leden van de Centrale Ondernemingsraad van de politie zijn opgestapt. Aanleiding is het onderzoek waaruit bleek dat een groot deel van het budget is verspild aan diners, feesten en andere uitspattingen. De ondernemingsraad zegt dat de geloofwaardigheid van de medezeggenschap is aangetast. We betreuren het dat onze collega's op straat hierop worden aangesproken, staat in een verklaring. In juni stapte de voorzitter van de Centrale Ondernemingsraad al op, nu dus ook de meer dan 30 andere leden. De korpsleiding deed vorige maand aangifte tegen de oud-voorzitter. Volgens korpschef Akerboom valt het de andere leden aan te rekenen dat ze hem nooit hebben teruggevloten. De Britse privacywaakhond heeft Facebook op de vingers getikt. Het bedrijf mag voorlopig geen gegevens uitwisselen met WhatsApp. Facebook nam WhatsApp in 2014 over en gebruikt sinds kort telefoongegevens van gebruikers om gerichte advertenties te laten zien. Volgens de Britse privacywaakhond heeft Facebook de gebruikers hierover onvoldoende geïnformeerd. En ook moeten WhatsApp-gebruikers de data-uitwisseling altijd kunnen stopzetten. Nu hadden ze daarvoor maar een maand de tijd. Het weer, langs de kust nog een enkele bui, elders is het droog. Minima vannacht rond het vriespunt. Lokaal is er kans op mist en gladheid. Overdag af en toe zon, maar langs de kust nog kans op een bui.